Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De koers van de euro heeft Griekenland uit de euro zou willen stappen. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde dat het plan van de Grieken onderwerp was van spoedberaad. Daarna bleek dat ministers van een aantal Europese landen inderdaad bijeen waren in Luxemburg om onder meer over Griekenland te spreken. Even later werd het gerucht door Griekenland de kop ingedrukt en ook de voorzitter van de eurogroep, de premier van Luxemburg, benadrukte dat Athene niet uit de gezamenlijke munteenheid stapt. De euro was toen ten opzichte van de dollar al ruim een procent gedaald. Griekenland verwijt de Spiegel een luchthartige houding en noemt het artikel hoogst onverantwoord. Het Nederlandse marineschip Tromp heeft voor de Somalische kust vier vermoedelijke piraten aangehouden. Ze zaten in een snelle motorboot die door een Spaans patrouillevliegtuig was ontdekt. Ze konden niet gevangen worden genomen omdat ze nog niet strafbaars hadden gedaan. Naar verhoor zijn de vier Somaliërs daarom weer aan land gebracht. Hun boot is vernietigd. Vorige maand werden bij een bevrijdingsactie van de Tromp twee Somalische piraten doodgeschoten. 16 anderen werden opgepakt en worden in Nederland berecht. De tekstschrijver van de musical West Side Story is overleden. Het is Arthur Lawrence, die ook regisseur en choreograaf was. West Side Story werd in 1957 voor het eerst op Broadway opgevoerd met de muziek van Leonard Bernstein. Arthur Lawrence boekte verder succes met de musical Gypsy, waarvan hij een paar jaar geleden een nieuwe versie maakte. Hij was ook actief in Hollywood en schreef onder meer het scenario voor de film Rope van Alfred Hitchcock. Arthur Lawrence stierf in zijn huis in New York. Hij was 93 jaar. Het weer, het is een vrij heldere nacht, minima rond 11 graden.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 Shut it. Big up yourself. Let's talk about with Julie right now, yeah, you know. West side. You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who on a Julie, Then need forget what. Same. Yeah. Slamming and banging, you dig that? Uh, uh. Uh. A to the L to the I to the Jizzy J to the U to the L I to the H to the A double Jizzy Shut it! I Cool boys get busy. A to the L to the I to the Juicy.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 love ya truly. From me head down to me coolie. Uh, ah. Woman, you turn me on with your big Babylon. Me Julie, you got the sweet and ah. coolie. When me touch you, me coolie. Cause you turn me on with your big Babylon. Oh! A to the L to the I J to the E to the to the H to the boys get busy, to the L to the I to the to the to the H to the boys get busy, Julie. Ah. You know me love it, yeah, From head to ah. woman, you turn me on hey, with your big Babylon. Me Julie you got the sweet spot. When me touch it with me cool. That's right. Cause you turn me on with your big baby laugh.